Goedemiddag, ik ben Bien Buis. Dit is het nieuws van NOS op 3. De coronamaatregelen hebben misschien eindelijk een beetje effect. Ook de afgelopen dag waren er weer meer dan 8000 nieuwe besmettingen. Maar de stijging de laatste tijd gaat minder hard, zegt het RIVM. De afgelopen week eh, zagen bijna 56.000 eh, nieuwe meldingen. Dat is nog steeds een eh, behoorlijke stijging ten opzichte van de week ervoor. Maar wel een veel minder sterke stijging dan de week daarvoor. In de ziekenhuizen was wel sprake van een flinke stijging. Er zijn nu 1859 coronapatiënten opgenomen. 400 119 daarvan liggen op de intensive care. Het effect eh, op de ziekenhuisopnames en de dus IC-opnames, dat duurt veel langer. Eh, en we willen allemaal dat de zorg weer op een niveau is dat dat goed behapbaar is. En daarom zegt het RIVM ook vandaag weer, houd je aan de basisregels. Je kan je voortaan niet meer verlekkeren aan de popcorn- en nacho-menus in de bioscopen van Pathé of Kinepolis. Volgens de bioscoopketens hebben de veiligheidsregio's besloten dat er tijdelijk geen eten en drinken meer verkocht mag worden. En daarom mag je zolang je eigen snacks meenemen. Het gaat weer goed met de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Hij testte bijna twee weken geleden positief op corona. Vandaag ging hij voor het eerst weer even naar buiten. De burgemeester had trouwens alleen milde klachten. Hij heeft de afgelopen dagen vanuit huis ook gewoon gewerkt. Kerstbomenteler Rob keek deze week ineens raar op. Bij hem op het land stond al een mevrouw die vroeg om kerstbomen. Ik ben niet gauw verbaasd en ik heb al veel dingen meegemaakt. Gewoon simpele dingen. Maar ik was echt verbaasd dat deze mevrouw twee bomen kwam halen. En even later stonden er nog meer klanten voor de deur. Normaal duurt het nog wel een dikke maand voordat de eerste kerstbomen worden verkocht. Maar dit jaar is volgens Rob alles anders. De mensen zoeken wel een beetje gezelligheid in huis. Omdat ze toch heel veel last hebben van de coronacrisis. Dat ze uh, nergens naartoe kunnen gaan. Dat heb ik wel in de gaten. Nu al een boom kopen heeft wel één groot nadeel. Dikke kans dat die boom rond de kerst al helemaal kaal is. Als je hem buiten laat staan, dan, eh, dan kan, kan dat goed. Maar zet je een boom nu binnen, nou dat is gewoon eh, gegarandeerd, komt dat niet goed.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 Get stoned on. Get it started. Come on. Get it started. Get it started. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Yeah. Lose control, a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead jump into it.